Uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het bevrijdingsvuur brandt, maar het is opnieuw een 5 mei zonder festivals en artiesten die met een heli het hele land doorvliegen. Maakte het ontsteken van dat vuur vanmiddag wel gek, merkte bijvoorbeeld de burgemeester van Den Bosch. je hoopt dat aan de andere kant online dat er veel mensen zitten. Maar het is toch geen gevoel van vrijheid wil je toch samen vieren. Eh, en je wil samen stilstaan bij vrijheid. Eh, en bewegen op vrijheid. En dansen met vrijheid. Eh, ja, dat kan nu niet. Het vrijheidsvuur is aan. Ja, een bijzonder moment deze 5 mei. De Duitse bondskanselier Merkel gaf via een videoverbinding de 5 mei-lezing. En daar noemde ze de naam van Eva Wel. Als kind van zes werd zij naar kamp Westerbork afgevoerd. Ze overleefde de oorlog en geeft nu lessen over de jodenvervolging op Duitse scholen. Merkel dankte haar voor haar werk. Ik dank Ihnen aus tiefstem Herzen dafür dat Sie die Kraft dafür aufbringen. Ik vind het natuurlijk geweldig wat zij zegt. Het is uit mijn hart gegrepen. En mevrouw eh, Merkel is binnen zeer dankbaar voor ihre reden. Merkel zei ook dat het een plicht is voor Duitsland om alle verschrikkelijke herinneringen aan de oorlog levend te houden. Eerst een wattenstaafje door je neus moeten halen voor je de kroeg in kan... zien de meeste horecaondernemers niet zitten. Het is een extra drempel waar café- en restauranteigenaren niks in zien. Zonder tests kan het ook veilig, zeggen ze. En Wil weet het zeker. Ze woont nu drie maanden in haar huis in Hillegom en ze zit midden in een dikke rattenplaag. Ze zag er voor het eerst eentje toen ze rustig voor de tv zat. Nee, ik schrok me rot. En toen kwam er nog eentje. En toen kwam er nog eentje. En die gingen spelen in mijn hal. Toen kwam er nog een vierde kwam er onderuit. En die vloog mijn slaapkamer in. Ik ben het gelijk gaan filmen. Zo zenuwachtig was ik dat het filmpje zo heen en weer gaat. <laughs> Ja, inmiddels verzakt haar terras. Er staan wat vallen, maar volgens bestrijders verschuiven de problemen simpelweg naar de buren. Wil heeft de gemeente gebeld, maar die grijpt pas in als het een gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer dan nog, minder buien vanavond. Het koelt vanaf af tot iets boven het vriespunt. Morgen weer kans op buien. Het is een grijze dag.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 Het levert behoorlijk wat vertraging op, namelijk 35 minuten vanaf Almere. Dus je kunt beter omrijden over de A27 en de A1. Op de A10 gaat het beter, want bij Knap het Watergraafsmeer is de vrachtwagen met pech inmiddels weg.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 That is all I wanna see. Baby, show me. Come on, baby, turn around and let me see that sexy body go bum, bum, bum. The way you throw that thing in me Come on. I can take it, baby.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 Maar de regering gaat daar niet over, zei hij. Dat moeten de bedrijven regelen in de cao's. Hoewel bevrijdingsdag een officiële feestdag is... zijn veel werknemers nu één keer in de vijf jaar vrij. Een grote meerderheid van de Nederlanders vindt dat de politiek in Den Haag te veel met zichzelf bezig is en te weinig met de problemen in het land. Dat blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS. En 70-plussers in de gemeente Rotterdam zijn toch niet welkom op het Eurovisie Songfestival. In een brief van de gemeente stond hoe ze aan een kaartje konden komen.